4 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Saudische vrouwen ouder dan 30 jaar en zonder make-up moeten voor 8 uur s avonds kunnen autorijden. Dat vindt een hoge Saudische adviesraad, meldt persbureau AP. Volgens het advies is voor een ritje wel toestemming van een mannelijk familielid nodig. En zodra een vrouw buiten de stad wil rijden, moet er een man in de auto zitten. Officieel is er geen verbod voor vrouwen om auto te rijden in Saudi-Arabië, maar in de praktijk wordt het vrouwen onmogelijk gemaakt. Drie opgepakte Mexicaanse bendeleden hebben bekend een groep mensen in de buurt van de stad Iguala te hebben vermoord en verbrand. De autoriteiten gaan ervan uit dat de groep de 43 studenten zijn die al weken worden vermist. Volgens de verdachten werd de groep aan hen overgedragen door de politie. Sommigen waren al dood, de anderen zijn door de leden van het kartel vermoord. Daarna zijn de lichamen verbrand, in tassen gestopt en in een rivier gegooid. De Amerikaanse president Obama draagt Loretta Lynch voor als nieuwe minister van Justitie. Ze moet de opgestapte Eric Holder opvolgen. Lynch is nu nog de hoogste openbaar aanklager in Brooklyn. Ze heeft geen persoonlijke band met de president... en dat zou het voor Obama makkelijker kunnen maken... om haar benoeming door de Senaat te krijgen. Mocht Lynch daadwerkelijk worden benoemd... dan is ze de eerste zwarte vrouwelijke minister van Justitie in de VS. De VN-veiligheidsraad heeft de ex-president van Jemen, Saleh, op een zwarte lijst gezet. De steenrijke Saleh mag het land niet meer uit en zijn tegoeden worden bevroren. Ook twee leiders van de Houthi-rebellen zijn op de lijst gezet. Volgens de Veiligheidsraad proberen Saleh en de rebellen chaos in het land te creëren en daarmee Jemen te destabiliseren. Saleh trad in 2012 na 33 jaar af als president. Sinds die tijd is het onrustig in Jemen. Het weer aan de westkust wat buien, mogelijk met onweer. Het waait flink en het is vannacht 6 tot 8 graden. Aankomende dag aan zee kans op een bui, in het binnenland regelmatig zon.